there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. and a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. about Zandvoort. take five, cause you lost it. luisteraars van ZFM. Uh, eh, inmiddels zitten we weer met een aantal mensen in de studio. En we kijken naar buiten en we zien nog geen wolken van de brand. Dus dat ziet er allemaal nog goed uit. Eh, we gaan even verder met een eh, nieuw plaatje. En ik hoop dat u ervan geniet. voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luister, ik wil niet dat wil niet dat je me bedriegt. Ik hoor de twijfel in je stem. Je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie verliest en wie je kiest. Ik leg me neer. Ik wil alleen geen leugens meer, geen leugens meer. Na na na. Vanmorgen ben ik in mijn eentje opgestaan. Het bed was leeg, je bent vannacht niet hier geweest. Je zal wel weer zijn blijven hangen op een feest. Zo gaat het al een tijd, ik ben er langzaam aan. De reden die je hebt voor je afwezigheid is meestal ondoordacht en dertien in dozijn. Ik slik ze elke keer weer en doorsta de bij. En heb zo'n voorgevoel, ik raak je kwijt. Dus vraag je, ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hoor de tranen in je stem. Je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie verliest en wie je ik wil alleen geen leugens meer. De smoes van tijd is nu voorbij. De keuze is aan jou. En als je bij me blijft, blijf dan van mij. Geen spijt of geen berouw, geen sorry. Ik wil niet dat je lief. Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hoor de tranen in je stem. Je houdt van way. Het is nu eh, vlak voor vier uur. En eh, in mijn vorige praatje heb ik iets gezegd over een brand. Meteen ging de telefoon. Er is geen brand in Zandvoort. In Amsterdam is er een grote fik die te vergelijken is met Moerdijk. Eh, giftige dampen, wel of niet, niemand weet het, ze zijn aan het onderzoeken. De wolk die gaat op dit moment richting uh, Beverwijk-Alkmaar. Dus we zitten in de schone lucht op dit moment nog. Alle hulpdiensten zijn op dit moment druk aan het rekenen en bekijken wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn. Eh, we houden u op het hoogte. Eh, kijkt u ook naar het nieuws. Radio Noord-Holland, TV Noord-Holland. Om vier uur is de officiële rampenzender. Eh, misschien wordt CFM dat ook, dat weet je nooit. Maar kijkt u om vier uur op het nieuws. Dan hoort u wat er precies aan de hand is in Amsterdam-Noord. Hier blijft de lucht schoon. En we maken ons op voor het nieuws van vier uur. Don't you it's alright. Don't you worry, child after the Cause in the morning come with the new day sun, love never last in line. are the seed of a new breed. We'll succeed, our time is come. We are the new, these words are true.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 Aan het begin van de middag gaf Libië toestemming om te landen op de luchthaven bij Tripoli. Ook is het Nederlandse vergrat de Tromp op weg naar Libië, zodat vanuit zee kan worden geëvacueerd mocht Libië het luchtruim sluiten. De KLM schrapt voorlopig zijn rechtstreekse vluchten op Tripoli. Morgen en donderdag wordt er niet gevlogen. Voor vrijdag wel een vlucht naar Tripoli gaat, laat de KLM afhangen van de ontwikkelingen in het land. De vier Amerikanen die vrijdag voor de kust van Oman werden overvallen door piraten... zijn door hun ontvoerders doodgeschoten. Het zeiljacht waarop ze voeren had koers gezet naar Somalië. Volgens CNN met 15 piraten aan boord. Een schip van de Amerikaanse marine achtervolgde het jacht. En toen er schoten klonken op het zeiljacht besloot een reddingsteam het jacht te enteren. In een vuurgevecht dat volgde werden twee piraten doodgeschoten en 13 gevangen genomen. De doodgeschoten Amerikanen, twee oudere echtparen, maakten een reis rond de wereld om bijbels te verkopen. Het Centraal Planbureau verwacht een hogere economische groei dan eerder was geraamd. CPB denkt dat de groei dit jaar uitkomt op 1,75 procent. Twee maanden geleden ging het nog uit van 1,5 procent. De betere cijfers komen vooral door de sterkere groei van de internationale handel. Doordat olie en andere grondstoffen duurder zijn geworden... zou de inflatie verder niet uitkomen op 1,5, maar op 2 procent. En daardoor daalt de koopkracht iets meer dan verwacht. begrotingstekort komt dit jaar uit op 3,6 procent, verwacht het CPB. Vorige raming lag dat nog op 4,1 procent. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar min 1 in het zuidwesten en min 6 in het noordoosten. Morgenmiddag vanuit het westen regen en in het oosten...